Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een autoongeluk in de buurt van Venray zijn vanmiddag drie mensen omgekomen. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op de provinciale weg N271 in Wel. Bij het ongeluk was ook een andere auto betrokken. Die werd bestuurd door een vrouw. Zij is aangehouden. Dat is een standaardprocedure bij dodelijke ongelukken. De politie doet onderzoek naar een slogan tegen Thierry Baudet... die gisteren is geroepen tijdens de antiracisme-demonstratie in Amsterdam. Iemand riep daar, als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf. Een filmpje op internet is al tienduizenden keren bekeken. Politici van links tot rechts spreken er hun afschuw over uit. De politie zegt niet of er aangifte is gedaan, maar onderzoekt de zaak wel. De verkiezingen in Thailand lijken te worden gewonnen door de pro gunta partij van premier Prayut Chan-ocha. Met 92% van de stemmen geteld heeft die partij een half miljoen stemmen meer gehaald dan de grootste oppositiepartij. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen in Thailand sinds de militaire staatsgreep van 2014. Maar het leger heeft nog altijd een flinke vinger in de pap. De kiesdistricten zijn ingedeeld in het voordeel van de pro gunta partij En de Thaise Senaat wordt helemaal door het leger benoemd. Daardoor is de kans groot dat Prayut premier kan blijven. In Duitsland is ophef ontstaan over een nieuwe campagne voor fietshelmen. Op de posters staan mannen en vrouwen die alleen ondergoed en een helm dragen. Met daarbij de tekst, het ziet er niet uit, maar red wel mijn leven. Onder meer regeringspartij SPD is kritisch. Het is gênant dat die minister zijn beleid wil verkopen met halfnaakte modellen, zegt een SPD-politica. Het Duitse ministerie van Vervoer zegt in een reactie de kritiek te begrijpen... maar denkt dat deze campagne een goede manier is om een jonge doelgroep te bereiken. Het weer. Vanuit het noordwesten neemt vanavond de bewolking toe. Vannacht vallen er enkele buien bij minima tussen 2 en 6 graden.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 Als eerste song luisteren we naar Rita Ballou. Ik wens je weer veel luisterplezier. Wish you could dance that slow you about it. Devil to some cowboy hustle. How she made them trophy buckles shine, shine, shine. Wild-eyed Mexican silver. Drinking dumb old cousin Willard into thinking he got her this time. every John in town just played the blues. sliding, bear riding, beat up blue in a cab on Texas wouldn't I ride above you. Now she's a rawhide rope and velvet mixture, walking, talking Texas texture, high time and barroom fixture. best fools in this world. Hell country, honky tonk, and read a balloon. Every bed, John Town, just played the blues. Volgens een persbericht ontmoette Earl Guy Clark voor het eerst in 1974... toen hij lifte van San Antonio naar Nashville. Niet alleen was Clark prominent aanwezig op Earls reis naar Music City... maar kort daarna werd hij een van de eerste muzikanten in Nashville... die hem hielp zijn carrière te koesteren... door hem een plek aan te bieden ter vervanging van Rodney Crowell... als bassist in zijn begeleidingsband. Van daaruit ontwikkelden de twee een levenslange vriendschap... Heartbroke staat nu scherp en daarna Dublin Blues, dat op single is verschenen. Well, who would notice to in your eyes little the bitter direction of impending goodbyes? I'm fallen and folded, I'm wilted in place at the sight of you standing there with them streaks down your face. In dit eerste uur ook de vaste onderdelen, zoals het album en de act van de maand. En de original van deze week. Ook muziek van eigen bodem komt aan bod. Hoe breed country is, hoor je in dit programma. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Van Dale Watson is het album Call Me Lucky uitgebracht. Het album is geproduceerd in de legendarische studio van Sam Phillips. Tupelo, Mississippi en A57 Fairlane is op single uitgebracht en mijn favoriete track. southern summer would be. But I felt too with my baby right beside me. That's heaven, and that's heaven to me. heaven to me. see their envy, I can feel their yearning. Cause I felt that envy and I've yearned the same. Oh, my baby, in a 57 Fairlane. That's heaven, and that's a heaven to me. said, Berlin. Tupelo Met een stem die zo herkenbaar en veelzijdig is als haar naam is Susan Emmons een bekroond songwriter en zangeres.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 Daarop staat het wonderschone Two Shades of Blue, een song die ik nog altijd regelmatig uit de kast trek. crossroadsmusic.nl. One of These Lonesome Mornings is swingende honky-tonk geladeerd met een orgeltje van de Deslond. Well, this just isn't working. Sure, I've been a shirking. Sure, van deze week. Lynn Anderson wilde Rose Garden opnemen, maar haar producer en echtgenoot Glenn Sutton vond het een mannenlied. Uiteindelijk stemde hij toch in met de opname. De producent was onder de indruk en stond erop het nummer als single uit te brengen in zowel de country als de popmarkt. De song werd een van de grootste hits uit de jaren 70 in elk genre. Mijn keus wordt overduidelijk als de cover in het tweede uur aan bod komt. Crossroads, nummer 1 country hit. met Maggie, afkomstig van haar nieuwe album Divided Heart. Long distance love and a golden ring. Oh, listen, Master Goldsmith, I'm very sad at heart. Today, my darling Maggie, well, today good sir, your wishes fulfilled shall quickly be. But do not be so mournful, she'll soon return to thee. See, here is what you wanted a ring of finest gold. Mr. Goldsmith, oh no. But I thought, my friend, you wished it to be exactly so. Oh no, good Master Goldsmith, not like this indeed. I wanted it written plainly, so she with ease. Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Sinds een aantal jaren vormen Bart en Ariane de Win samen met steeds groter succes Tipjaar. Onward is intussen hun vierde album. Bart schrijft bijna alle nummers. Zo gaat Back to the Barracks over de afnemende tolerantie in ons land. Bart neemt de accordeonpartij voor zijn rekening. ashes Tipjaars vierde album als duo en voor de songs die Bart de Win voor deze plaat schreef, zocht hij de inspiratie in hun dagelijkse familiale leven. In de schitterend walsende country ballad At The Dance hebben ze pedalsteel virtuoot Lloyd Mains te gast. Tot slot van dit blokje luisteren we nog naar Another Dublin Blues. It's the look in his eyes when she turns and smiles as if all the years don't count. A face full of joy, gazing like a boy, she's still the treasure he just found. He only sees the girl with the freckles and curls again, like then he's in a trance Everything's better since the first time you met her at the dance. Life can change through a dance. Take a breath and give it a chance. You might be in for a sweet surprise if you open your eyes at the dance. for the moon on a Sunday afternoon. She fell for his innocent charms. Maybe not the perfect frame, but his eyes lit a flame, and she simply felt safe in his arms. A boy and a girl floating on a cloud, too shy to take a glance waiting for the bliss of their first kiss at the dance. Life can change through a dance. Take a breath and give it a chance. You might be in for a sweet surprise if you open your eyes at the dance. got married in the fall. Life seemed like a ball. It all went so easy from the start. Two girls and a boy, their happy pride and joy, playing like puppies in the yard. But every now and then, when the sun doesn't shine, They long for the days waltzing in a haze at the dance. Life can change through a dance. Take a breath and give it a chance. Take a breath and give it a chance. The prettiest drives you've ever seen are the back roads to love in Fisher and Green. You might be in for a sweet surprise if you open your eyes at the dance. If you open your eyes at the dance. het blokje country uit eigen land. Een onbekende grootheid voor ons, maar dat geldt niet in Nieuw-Zeeland. Want daar heeft ze wel degelijk naam en dat ze kan zingen bewijst Javon met haar versie van Room Full of Roses. If I send a rose to you time muziek van Dale Watson werkt aanstekelijk. Je hoort de Memphis-invloed en het wordt gecombineerd met de Texas-style... die altijd deel zal uitmaken van wat hij doet. Inside View is een van de songs. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. looking out at you, at the things you do. I can't believe it's true. You know it tears me up. What you strut your stuff, it hurts too much. I think I had enough. All the winking and flirting, you think it is. away, the mouse is gonna play and have is goed voor een goede tijd. Ik hoop dat mijn programma dat ook is. Daarom neem ik de vrijheid om zo nog een uur door te gaan.